5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De ouders van de in 2010 overleden baby Jairo zijn in hoger beroep vrijgesproken. Artsen constateerden na de dood van het acht maanden oude jongetje... dat hij stelselmatig was mishandeld. Het kind overleed als gevolg van ernstig buikletsel. In eerste instantie werd de 29-jarige vader veroordeeld tot een celstraf van ruim drie jaar. Maar volgens het Hof is het niet duidelijk of de vader, de moeder of beide verantwoordelijk zijn voor de dood van het jongetje. Om te voorkomen dat een onschuldige wordt veroordeeld... zegt het Hof niet anders te kunnen dan beide verdachten vrij te spreken. Korpschef van de nationale politie Akerboom vindt dat er geen plaats is voor agenten van wie duidelijk is dat ze de grens overschrijden. Hij reageert ermee op de aanhouding van een politiemedewerker en twee andere incidenten. Vanochtend bleek dat een beleidsmedewerker in Den Haag is opgepakt op verdenking van witwassen. Dinsdag en woensdag kwamen zaken naar buiten van agenten die informatie aan anderen doorspeelden, onder meer aan criminelen. Dat raakt volgens Akerboom alle politiemensen die wel goed werk doen. Vorig jaar kwamen er ruim 121.000 klachten binnen over Schiphol. En dat is een record. Vooral mensen in Amstelveen en Amsterdam klaagden bij het bewonersaanspreekpunt. De meeste klachten gingen over lawaai. Volgens Schiphol komt de stijging door de sluiting van de polderbaan in juli... waardoor vliegtuigen lager overkwamen. Meldingen van mensen die extreem veel klaagden werden niet meegeteld. Zo deed één iemand die niet in de buurt van Schiphol woont... 31.000 meldingen over hinder. De 4-1 overwinning van Ajax tegen Real Madrid zorgt voor drukte in de webshop van de Amsterdamse club. De uitshirts waarin Ajax dinsdag speelde zijn niet aan te slepen, meldt de club. Er is bijna een recordomzet gedraaid. De meeste aankopen werden gedaan vanuit het buitenland, met name Spanje en Amerika. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen regen.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 Het is vrij druk in de regio. Er staat bij elkaar 50 kilometer file. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd... en die veroorzaken natuurlijk extra vertraging. Zoals op de A7 van Zaandam naar Horen bij de afrit Avenhoorn. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf knooppunt Zaandam is de vertraging ruim een half uur. Op de A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo... 4 kilometer en een kwartier vertraging. Op de A10, de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Een 40 minuten oponthoud door een geschaarde auto met aanhanger.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 Yes, goeiedag. Welkom bij een nieuwe editie van de Top 20. Het komende uur mag ik je weer door de 20 populairste hits van dit moment heen praten. De Top 20 die wordt er samengesteld door middel van downloads. Denk aan bijvoorbeeld iTunes en dergelijke. Ook eh, streams, Spotify en andere streamingsdiensten. En eh, ook eh, via jouw mening. Jouw mening is welkom via detop20.nl. Kun je favoriete plaat laten weten en even bijvertellen waarom jij die plaat zo fantastisch vindt. En ja, daardoor komt hij alleen maar hoger op het lijstje te staan en dichter bij de nummer 1. Er is een hoop veranderd in de top 20 deze week. Zo zijn er drie nieuwe binnenkomers. En verder is er ook het een en ander veranderd in de top 3. Om alvast jouw geheugen op te frissen. Zo klonk de top 3 vorige week. 3. week op nummer 3 Calvin Harris, Regan Bowman, Giant. Op nummer 2 Five Seconds of Summer en Youngblood. En op nummer 1 Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like Heart. Maar ja, wat is er deze week veranderd? Ik heb het je al verklapt en er is het een en ander veranderd in de top 3. Wat het is, dat hoor je over een uurtje. We beginnen eerst met de nummer 20. Die is voor Bastille Siep. Dit is Grip. Winter. Uh, I'm down for Bastille. Is the night time bleeds into the day. Tomorrow spell. hands across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away, walk away, but it grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms. the devil's got my arms. And it pulls me back into the night. But I should just walk away. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes. zakte deze week. Vorige week op nummer 17, deze week dus op 20. Siepen, Bestil en Grip. Snel even kijken wat er op 19 en op 18 staat. En dan vraag je af waarom snel even kijken. Nou, op 18 staat een nieuwe plaat. 19. 19 is deze week voor Sam Smith en Randy en Dancing with a Stranger. En nummer 18 is totaal nieuw in de lijst en ook nog helemaal niet zo lang geleden uitgekomen. Anouk en Million Dollar. Anouk die zat bij Jinek om te praten over haar nieuwe plaat. gaan naar Engels, waarom? Dat is wat ik doe. Ja, maar veranderen, ik bedoel, wilde je niet verder in het Nederlands? Nee, ik vond één album wel uh, pittig genoeg. Ja? Is het moeilijk? Ik heb best wel een tijdje over gedaan, vond ik moeilijk. Ik had natuurlijk nog nooit een Nederlandstalig album gemaakt, dus ik eh, vond dat wel... Uh, Zo grappig dat je de taal... Je moedertaal, dat dat dan makkelijker is om in een andere taal te zingen of te schrijven. Ja, het is ook een beetje wat je gewend bent natuurlijk. Natuurlijk. Maar het is wel beter gegaan dan ik had verwacht. En nummer 17 in de top 20 staat Imagine Dragons. Dit is Natural. 17. jouw favoriete plaat van dit moment via de top20.nl. Hey, this is Dan and Wayne from Imagine Dragons and here is our single in de top 20. you hold the line? every one of them is giving up and giving in, tell me. In this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost, tell me. Will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from a sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. we are the youth. Caught until the beast out of world without the peace, facing a bit of the truth. top 20. 16. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave. pa' que lo dan. Mordiendo mis labios, esperas que nadie más está en mi camino. is heel knap om een eh, nummer 1 hit eh, te worden in bijvoorbeeld de top 20. Maar wat ook knap is, is om heel erg stabiel te blijven. En dit is een van de platen die al heel lang op dit plekje zo schommelt. Deze week op eh, nummer 16 in de top 20. David Guetta, Bibi Rexx, J Balvin en Say My Name. Er komen ook veel goede reacties binnen over de plaat. Nina die zegt, wat een topplaat is dit. Ik ga hier zo goed op. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Thomas die zegt, ik vind het een hele fijne plaat dit. Eh, zeker als het een beetje mooi weer is en ik in de auto zit, dan ga ik er wel goed op. Ja Thomas, dat kan ik me goed voorstellen. En ook Frans zegt wat over. Fransie zegt, ja alles wat David Guetta maakt, wat hij aanraakt, verandert in goud. En zo ook, say my name. Er komen nog heel veel meer goede reacties binnen. Want jij bent ook een beetje de baas hè, over de top 20 via de Top 20nl David dus op 16. Eh, eh, en op 17 eh, hoorde je ehm, Imagine Dragons en Natural. Even snel kijken wat er op 15 en op 14 staat deze week. 15. Ja, als we dan hebben over stabiele platen, is Post Malone zeker een voorbeeld van. Better Now staat op 15 en nieuwe muziek op nummer 14. Pink en Walk Me Home staat daar. Snel verder met nummer 13. Die is van Halsey. Dit is Without You. 13. Hey, I'm Halsey. De beste hits van dit moment in de top 20 met Jesse Sprikkelman. Check ook de top 20.nl. Dit is Without You van Halsey. I cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. I was afraid to leave you on your own. I said I'd catch you if you fall. And if they laugh, then fuck them all. And then I have got you off your knees, put you right back on your feet, just so you. you if what you did. I already know. I had to go. stonden zij in de top 20. Hey, what's up guys? I'm Justin Bieber. This is Cheryl. Thank you very much. Hey, it's David Guetta. Yes! titels gelijk ook eh, ja, de reactie die heel veel binnenkomt op de plaat. Mensen zijn sprakeloos van Robin Skulls en Erika Tirola en Spietselers op nummer 12 deze week. En op nummer 13 hoorde je Halsey en Without You. nummer 11 ben ik het de disco en High Hopes. En op nummer 10 staat James Arthur en Annemarie en Rewrite the Stars. Allebei zijn ze op dezelfde plek als vorige week blijven staan. Deze week zijn er eh, drie platen, zegt het goed? Ja, drie platen verdwenen uit de top 20. Er zijn drie nieuwe binnenkomers, dus ook drie platen weg. En dat zijn deze is jammer voor Bibi Rexa. IMMS verdwenen uit de lijst vorige week op nummer 20. Ook Lucas en Steve Anywhere is weg, stond vorige week op 18. En Ariana Grande, Thank You Next, is verdwenen uit de lijst. Eh, vorige week op nummer 14. 9. Luister naar de meest actuele hitlijst van Nederland en België. Ik ben Jesse. En eh, na nog een eh, ruim half uurtje, dan weten we wat de nummer 1 is van deze week. En dit is nieuwe muziek, nieuw in de top 20. Juice van Lizzo, deze week op nummer 9.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 Het spijt me, duurt te lang. Wow, het duurt te lang. Oh, duurt lang. Toch wel knap hè, dat je zo lang in de hitlijst kan blijven staan. Davina Michel en Duurt te lang deze week op nummer 8. En op nummer 9 staat Juice. Lisa, er komen veel goede reacties binnen via dutop20.nl op eh, Juice. Oh, wat een heerlijk zomerplaatje is dit. En ah, ik hoor hem overal al. Hij mag nou eindelijk wel eens een keer in de top 20. Dat eh, komt eh, binnen, want jij, jij bent een beetje de baas over de top 20. Je kan je mening geven via dutop20.nl. 7. I what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us. shoulders. Tell me what you see. Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. en High On Live in de top 20 op nummer 6. En op nummer 7, oh, die Regan Bowman, Kelvin eh, Calvin Harris en uh, Giant uh, heet het nummer. Ja, en daar gaat het niet zo heel goed mee. Vorige week stond ze op nummer 3 en nu dus op nummer 7. Dat is de eerste verschuiving die je merkt in de top 3. Want ja, er is het een en ander veranderd in de top 3. Wat, dat hoor je allemaal straks. 5 en nog twee blaadjes te gaan. En dan begint de top 3 die nieuw is, veranderd. De top 5, daar gaan we nu in. Zometeen op nummer 4, Eva Max en Sweet But Psycho. Maar hier is de Army van Buren op 5 met World War Sun.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 Oh, she's sweet, but Sweet But Psycho. Op nummer 4 in de top 20 en daarvoor nummer 5 Armin van Buren. En Sam Martin en World Wild Sun. Ja, ik heb het de hele uitzending al over. De top 3 is een klein beetje veranderd deze week. En we komen nu aan bij de nummer 3. En ik ga je vertellen dat de nummer 3 van deze week de nummer 1 is van vorige week. En dat betekent dat Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart niet meer op nummer 1 staan, maar wel op nummer 3. meest populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Howdy, I'm Miley Cyrus. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Nothing breaks like a heart. I heard you on the phone last night. both know it. These silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking. But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing. nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, gonna save us now. stonden zij in de top 20. What's up? This is Kesha. Hey, what's up guys? I'm Justin Bieber.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 Young. Five Seconds of Summer en Youngblood. Staat er nog eh, netjes op eh, nummer 2, net zoals eh, vorige week. Op nummer 3 hoorde je de nummer 1 is van vorige week. Miley Cyrus, Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Maar wat staat er dan op nummer 1 deze week? Dat is de grote vraag. Ik ga je alvast verklappen. De plaats stond vorige week op nummer 7. Maar ja, welke is het dan? Wat is de nieuwe nummer 1? Dat is deze. 1. Ja, Miley Cyrus en Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Ze hebben het heel lang volgehouden op nummer 1. Maar er is een keer een moment dat er een nieuwe nummer 1 moet komen. En dat is deze week.